4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. ASML-topman Peter Wenning zegt dat het niet de Chinese overheid was... die bedrijfsgeheimen heeft gestolen. De spionage was het werk van een aantal ASML-medewerkers... die er zelf rijker van wilden worden. Sommigen waren van Chinese afkomst... maar er waren volgens Wenning ook andere nationaliteiten bij. Hoe hij zo zeker weet dat de Chinese overheid er buiten staat... zegt hij er niet bij. De Nederlandse chipmachinefabrikant kan volgens Wenning gewoon zaken blijven doen met China. Vorig jaar verkocht ASML voor 1,7 miljard euro aan China. Journalist Max van Wezel is overleden. Hij werkte meer dan 40 jaar in de parlementaire journalistiek. Onder meer voor Vrij Nederland, het NOS Radio 1-journaal, Argos en Met het oog op morgen. Twee weken geleden kreeg hij nog de Frans Banning-Kok-penning... voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de politieke journalistiek. Max van Wezel leed aan alvleesklierkanker. Hij was 67 jaar. De Turkse minister Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken, die op bezoek is in Den Haag... heeft de komst van twaalf Turkse weekendscholen in Nederland verdedigd. Het is volgens hem goed als jongeren met een Turkse achtergrond de Turkse taal leren. Turkije is hun moederland en Nederland hun vaderland, zei hij. Het kabinet is bang dat Turkse weekendscholen ook geschiedenis en maatschappijleer gaan geven... en daarmee de integratie belemmeren. Wikileaks-oprichter Julian Assange is in Londen voorgeleid. Hij werd daar vanochtend gearresteerd in de Ecuadoriaanse ambassade... waar hij politiek asiel had aangevraagd. Assange vreesde dat hij zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat land wil hem vervolgen voor het lekken van Amerikaanse staatsgeheimen. De laatste tijd wilde Ecuador van de Australiër af. Onder meer omdat hij zich onhoffelijk en agressief zou hebben gedragen. Daarom stond Ecuador toe dat de Britse politie Assange oppakte. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden meer bewolking en lokaal kans op een bui. Morgen meer bewolking en mogelijk een winterse bui en het wordt dan hooguit 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk dagelijkse files in Noord-Holland. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag 5 minuten oponthoud...